Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is alweer behoorlijk druk op Schiphol. Veel mensen hebben een tripje op de planning staan dit Pinksterweekend... en dat zorgt voor drukte bij de douane. Gisteren was dat ook al het geval. Toen keerden er zo'n 40 KLM-toestellen leeg terug naar Amsterdam vanwege de drukte. Deze reiziger vertelde aan Hart van Nederland hoe ze gisteren in Stockholm is gestrand. Dus ik was hier om een uur of drie. Ik zou om half zes vliegen. Eerst werd de vlucht uitgesteld. Toen eh, zag ik in de app van KLM, daar zag ik het eerst dat die eh, gecanceld was. Ehm, dat was toen op dat moment eigenlijk op het vliegveld nog niet bekend. Het personeel wist het ook nog niet. KLM hoopt vandaag wel met volle vliegtuigen naar Schiphol te vliegen. De man van 22 uit Geleen, die opgepakt is voor de dood van Gino... moet na Pinksteren voor de rechter verschijnen. Gino van Negen werd woensdag ontvoerd uit een speeltuin. Gisteren werd zijn lichaam gevonden in Geleen en is die verdachte opgepakt. Woensdag is er een herdenkingstocht. In Rotterdam heeft de brandweer vannacht zeker 10 mensen gered vanaf hun balkon. Er brak een brand uit in de flat waar die mensen woonden. Daar kwam zoveel rook bij kijken dat er in totaal 17 bewoners moesten worden geëvacueerd. Ze konden vanochtend weer terug naar huis. En in Leiden is gisteravond weer een prijs uitgereikt voor de beste grappenmaker. Stefan Hendricks won het Leids Cabaret Festival. En dat snapte cabaretier eigenlijk zelf ook wel. Ja, omdat ik de beste was eh, volgens mij. Ja, toen ik het juryrapport hoorde dacht ik, ja, het is gewoon heel goed. Ja, daar was de jury het dus ook mee eens. Zij vinden Hendricks als cabaretier super allround. Het was voornamelijk de combinatie van eh, zijn talenten die heel erg indruk op ons hebben gemaakt. Hij eh, heeft een hele authentieke boodschap, maar hij is daarnaast ook gewoon echt rete grappig. En daar, aan het eind heeft hij ons heel erg ontroerd. Ook de twee andere finalisten van het Leids Cabaret Festival vielen overigens in de prijzen. Piet van Egen kreeg de publieksprijs en Celine Schrama de studentenprijs. Het weer nog in het noorden is droog en een graad of 22. In het zuiden trekken al regenbuien over. Er valt veel regen, klap onweer kan ook. In het hele land geldt code geel. In de regen is het 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Hoe het ook eh, zij, ZFM Jazz brengt je vandaag wederom een soulvolle, inspirerende mix van instrumentals en vocale songs waarin love and happiness en van alles wat daar tussenin zit worden bewierookt. En dat alles eh, samengesteld en gepresenteerd door je jazzapostel van vandaag, Edward Rauhorst, Mr. Brightside. A special warm welcome to our fans in Taiwan, the Democratic Island States. Je hoorde eerst eh, de, klanken van de saxofoon van George Garzone... Eh, de saxofonist met de wat lichtere sound gevolgd door Jeff Rupert ook een saxofonist, maar met een iets donkere, warmere toon... die hun eh, klanken naadloos lieten versmelten in het nummer... Alone Together van hun album The Ripple. Eh, Alone Together, ja, toepasselijk. Ik sta hier alleen in de studio, maar we gaan natuurlijk samen genieten van prachtige muziek. zondag. En in het bijzonder de Pinksterzondag was van oudsher natuurlijk een rustdag... om in de familiesfeer bij te komen, bij te tanken. De quiet time, zo gezegd. En dat was het, uh, het, het, nummertje, de titel van het nummertje wat je net hoorde. Uit 1956 van de vibraphonist Teddy Charles... die eh, in de jaren 50 furoren maakte als een innovator... met composities tussen ja, meer hardpop en de latere modale jazz à la Kind of Blue in... Maar daarna eh, vrijwel van het, uh, volledig van het jazztoneel verdween... om zijn leven te wijden aan het bouwen van zeilboten... en het spelen van kapitein. En heel sporadisch uh, trad hij nog op. Maar zijn hoogtepunt lag dus eigenlijk in de jaren 50... met zijn Teddy Charles tentet... waarin onder meer Gigi Grice en Art Farmer speelden. Two love have I And they tear me apart Two loves have I Both are in my heart One is a flower And the other a flame two loves have I, but they're not the same. When I'm in a gay mood, tis then my life love I crave. Then again, at times, my other love make me a slave. I can't deny that to both I am true. Two loves have I, both of them are you. When I'm in a game Tis then my life, love, I crave. Then again at times, my other love makes me a slave. I can't deny that to both I am true. Two loves have I Both of them are you. Two loves have I. Both of them are gescheurd door. Twee liefdes, al dan niet verenigd in dezelfde vrouw. Eén een lieftallige bloem, de andere een soort uh, fakes die van hem eh, ja, een slaaf maakte. Het was eh, oorspronkelijk het lijflied gezongen in het Frans... J'ai deux amours, mon pays et Paris van Josephine Baker. De verleidelijke Amerikaanse biseksuele zangeres en actrice... die in Parijs faam maakte in de jaren 30. En in de jaren 40 trouwens in het Franse verzet zat. En we genoten nog even verder van Frankrijk met een eh, verleidelijke tango in Paris. Via het nummer The Crave, oftewel De Hunkering, door Émile Parisien, de saxofonist, sopraansaxofonist, en Vincent Pirani, Pirani eh, de accordeonist van hun geweldige album Abrazzo. Prachtig album is dat. Eh, we bouwen het langzaam op, deze Love and Happiness aflevering op de Zondag? Hazel's hips are the concert of contours and curves as she slips to and fro. Round the table she serves, I eat six meals a day. in this crummy cafe, so I see Hazel that way. Hazel's eyes are divine, and her hair is so fine, yeah, but her hips bring the tips. Hazel's hips have a rhythm so gently controlled that her trips to the kitchen are a joy to behold. I love to just sit and gaze at the way Hazel sways when she's carrying trays. Hazel's eyes are divine, and her hair is so fine, yeah, but her hips bring the tips. Thank you. bunch. Can I have you for lunch? But Hazel just gives me a hunch and says, Don't hand me no line about you think I'm so fine. Cause here's a tip Hazel's hip. Giacomo Gates uit Connecticut, USA... had moeite de verleiding te weerstaan om niet zes keer per dag... naar zijn favoriete eetcafé te gaan en zo te horen... kwam hij er niet eh, voor het eten en de koffie. Maar helaas, Hazel was veel te hip. Dat kwam van zijn album. Moet ik even kijken. Everything is Cool uit 2015. Maar ja, het waren natuurlijk het waren beter om jezelf te vermannen en verleidingen of verslavingen te weerstaan. Wise Up, het nummertje dat eh, daarop volgde. Van de hand van eh, de uh, bassist, een van mijn favoriete Europese bassisten... Enzo Pietro Paoli en zijn kwartet van het album Yatra van zo'n tien jaar geleden. En het origineel Wise Up is trouwens een popliedje van de hand van de singer-songwriter Aimee Cold. No, I won't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. someone Start believing in you Let him hold out his hand Let him touch you and watch what happens Want someone Who can look in your eyes And see into your heart let him find you and watch what happens. Cold. No, I won't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. Let someone with a deep love to give what magic you see Each time you did hit jazz, and but soul. Jazz. zangeres uit eh, New Orleans, Stephanie Jordan, maande ons op eh, haar beurt... om ook weer niet te voorzichtig, te bedeesd en beducht te zijn... maar open te staan voor de liefde en dan maar zien wat er gebeurt. Watch What Happens. Te vinden op haar eh, prachtige tribute-album aan Lena Horn uit 2015. En dat werd eh, gevolgd door de geweldige saxofoonklanken van de man uit Chicago, Eric Alexander. Die is eh, blij, hij hoeft niet meer te zoeken. Hij heeft al de real thing gevonden. te beluisteren op het gelijknamige album The Real Thing. ja, dat is een eh, Amerikaanse saxofonist met een hele verkwikkende sound op die eh, tenorsax. Eric Alexander. us where people won't bind us to the hands of time. I can use more than moments, pretty baby, and I know where you steal them from. There are so many things I'll teach you, and they call me a useless bum. They just shadow. I steered. Here is weird, hear those beers. Dear, watch the pantomime. baby And I know where you steal them from There are so many things I'll teach you And they call me a useless bomb They just shatter and clatter and batter And after they titter and twitter That glitter gets bitter But we're here, I steered here It's weird, here those beards Dear, watch the pantomime Of Jazz. of earth where heaven has rained upon makes no difference where you are day or night time you're like a shining star and how could I shine without you when it's about you I am real. We are burning, diamond girl. Now that I found you, well, it's about you. zanger Mark Murphy. Die was nog steeds naastig op zoek naar een kans, een moment om zijn liefde te kunnen betuigen en waarschuwde zijn eh, lief zich niets eh, aan gelegen te laten liggen aan alle roddels en eh, ja, alle ellende die daarover de, de ronde zouden doen. Stolen Moments. En dat komt van een album, een compilatiealbum van opnames uit de jaren 90 tot ergens 2005 van die Mark Murphy. En dat werd gevolgd door gitarist-zanger John Pizzarelli... die ja, die heeft werkelijk niks te klagen. Hij hoeft zich eh, niet bloed te voelen. Hij heeft immers zijn Diamond Girl. De song waarin die <clears throat> de lyrics van de, het jaren 70 duo Seals and Croft... vermengde met eh, het So What van Miles Davis... en zo een Steely Dan-achtig sfeertje wisten eh, te creëren... die John Pizzarelli van misschien wel zijn meest eh, charmante album... ideaal voor de zondagochtend. <clears throat> Double Exposure heet het album van die John Pizzarelli. Nog een minuut of vijf, zes eh, tweede uur gaan we natuurlijk door op deze Pinksterzondag... met onze Love and Happiness eh, aflevering. Eh, inmiddels is misschien bij u thuis de tent al aan het vollopen... met familieleden, vrienden, kennissen die komen lunchen, eten. hier in de studio sta ik nog in mijn eentje. Maar bij onze volgende gast, Dave Stryker, gitarist Dave Stryker... is het in ieder geval ook al een gekke huis aan het worden... Crazy House, Dave Stryker. ZFM Jazz. slotakkoorden van dit eerste uurtje Love and Happiness bij ZFM Jazz zijn voor de Canadese zanger Alex Bird en zijn Jazz Mavericks, My Cutie Pie. Tot zo in het tweede uur. My cutie pie, why don't you give me the eye? me my little cutie pie. Why, oh, why, my cutie pie, do you play such games? You even call me names. Yeah, my little cutie.